Toch weet ik dat je op me was. Steeds ben jij in mij gedaan. zich heel stil om je Maar ik heb jouw portret dicht mij gezet, dan voel ik. En ik zweer je eeuwig trouw, dan is de toekomst voor ons bij. Al groot geluk voor jou en mij. Steeds ben jij in mij verdorven. Iedere dag om me heen. Wij zacht scheen. utterly heeft jouw portret dichtbij mij gedaan.